Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op zee Amsterdam neemt Prins Maurits de vlootschouw af. Zo'n 100 historische schepen varen langs en presenteren zich aan de prins. Hij neemt in marineuniform de inspectie af vanaf de Groene Draak... het privéjacht van prinses Beatrix. De bemanning van de langsvarende schepen roept bij de Groene Draak... leven de admiraal. Na een saluutschot gaan de zeilen even omlaag... of laat de kapitein de scheepshoorn blazen. De vlootschouw is een traditie die terugvoert naar de handelsvloten die door marineschepen werden beschermd tegen piraten. De schouw wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van Seel. Het personeel van de Thalys, waarin vrijdag een aanslag is vereideld, heeft zich niet willen verstoppen voor de dader. Dat zegt een woordvoerder van Thalys tegen de NOS. Gisteren vertelden getuigen dat ze hadden gezien dat de conducteurs zich opsloten in een speciaal hokje en niet reageerden op kloppen op die deur. Een woordvoerder van Thalys laat weten dat een van de twee aanwezige conducteurs in de coupé is gebleven en de andere in een soort machinekamer de veiligheidsdiensten heeft ingelicht. Ook heeft hij daardoor middel van een soort noodrem de trein langzaam tot stilstand gebracht. Mogelijk heeft hij kloppen door het lawaai van de motor in die ruimte niet gehoord. Er wordt nog een reconstructie gemaakt van het incident. In India, in de provincie Assam in het noordoosten, is de Brahmaputra-rivier buiten zijn oevers getreden door zware regenbuien. De overstromingen in het gebied hebben tot dusver twaalf levens geëist en zeker 650.000 Indiërs hebben er last van. Plaatselijke media melden dat ongeveer duizend dorpjes in de regio onder water staan. Door de overstromingen is er een tekort aan voedsel, medicijnen en drinkwater. Verwacht wordt dat de buien binnenkort ophouden, maar de problemen met de infrastructuur zijn dan nog niet opgelost. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien.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 zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een bij me. Ik was 16 en jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind werd zomer. Je was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet.